Dik Hark met het NOS-journaal. De ledenraad van Ajax van commissarissen opstapt, inclusief Johan Cruijff. De raad gaat alle vijf leden vragen hun zetel ter beschikking te stellen. Dat heeft Keeën Molenaar, een lid van de ledenraad, na afloop van het overleg bekendgemaakt. Er was volgens hem een grote meerderheid voor het besluit. De bijeenkomst in de Amsterdam Arena ging over het conflict tussen Johan Cruijff en de andere leden van de raad van commissarissen. Er ontstond een definitieve breuk toen Louis van Gaal twee weken geleden werd aangesteld als algemeen directeur, zonder dat Kruif daarin werd gekend. De ledenraad benoemde ook gisteravond een nieuw interim bestuur. In het noorden van Israël is een aantal raketten uit Libanon neergekomen. Volgens het Israëlische leger werd alleen een aantal gebouwen beschadigd. In een verklaring waarschuwde Israël dat de Libanese regering de plicht heeft dit soort aanvallen te voorkomen. Israël reageerde op de aanval met beschietingen op doelen in Zuid-Libanon. De verantwoordelijkheid van de aanval op Israël is nog niet opgeëist. Mogelijk is het een actie van de Libanese Hezbollah-beweging. Deze maand waarschuwde Hezbollah-leider Nasrallah Israël... een aanval op Iran of Syrië zal leiden tot een regionale oorlog, zei hij. In Gorleben is gisteravond laatst na vijf dagen het omstreden kerntransport vanuit het Franse La Haak aangekomen. Nog nooit heeft een kerntransport naar de Noord-Duitse plaats er zo lang over gedaan. Ook waren de kosten nog nooit zo hoog. Transport met 13 vaten hoog radioactief afval werd tijdens de reis verschillende keren gehinderd door actievoerders die de spoorrails hadden geblokkeerd. Ook op het laatste stuk over de weg van Dannenberg naar Goorleben werd het transport gestopt door tegenstanders van kernenergie. Bij de acties van demonstranten greep de politie hard in. Daarbij vielen honderden gewonden, onder wie ook agenten politie had een kleine 20.000 agenten ingezet om het kerntransport te begeleiden.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 someone dusty road à l'entrée de ton cœur sans combat. Et je suivi les chars lentement douceur, quelque part là-bas, au milieu de tes rêves, au creux de ton sommet, dans tes nuits. Un jour nouveau se lève. A nul autre pareil, et tu sais depuis.